Eefje Kunnen met het NOS Journaal. Een speciale antisemitisme-gezant van de Duitse regering... gaat meldingen van jodenhaat registreren. De aanleiding zijn zorgen over toenemend antisemitisme... en twijfel over cijfers die de politie bijhoudt. Volgens de Duitse politie zijn de daders vooral extreem rechts... maar Joodse slachtoffers zeggen dat het vooral migranten uit Arabische landen zijn... Ook Duitse politici willen beter inzicht krijgen in de achtergronden van de jodenhaat. Vier op de vijf chauffeurs heeft vandaag meegedaan aan de tweede landelijke stakingsdag in het openbaar vervoer. Dat zeggen de vakbonden. Vooral in het noorden en het zuiden reden nauwelijks bussen. De bonden willen volgende week nieuwe acties om aandacht te vragen voor de hoge werkdruk. De vereniging Werkgevers in Openbaar Vervoer wil zo snel mogelijk weer om tafel met de bonden om te onderhandelen. Het aantal commerciële bewindvoerders dat mensen met schulden begeleidt is explosief gegroeid de kwaliteit laat vaak te wensen over, blijkt uit onderzoek van onder meer Nieuwsuur. Gemeenten hebben vaak nauwelijks zicht op wat er bij de bureaus gebeurt. Mensen met schulden dreigen daardoor nog dieper in de financiële problemen te komen. Gemeenten erkennen dat er wel eens sprake is van serieuze fraude... maar ze zeggen dat het meestal slechts om slordigheden gaat... of het niet op tijd inleveren van een belastingaangifte. En Real Madrid heeft zich geplaatst voor de finale van de Champions League. Na de 2-1 zegen vorige week in München werd het in Madrid 2-2 tegen Bayern. Arjen Robben speelde niet mee bij de kampioen van Duitsland. Hij is geblesseerd. Morgen is de andere tweede halve finale tussen AS Roma en Liverpool. Het weer nog, het blijft droog en de temperatuur daalt naar 4 tot 7 graden. Morgen zonnige periode en een graad of 16. S'avonds kan wat regen vallen. Vanaf donderdag droog met meer zon en het wordt warmer. In het weekend kan het 20 graden worden.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 My love is vengeance that's never free. Discover I pray. my car just seems to be. I have hours only lonely. My love is vengeance that's never free. what it's like to be the bad man, to be the sad man behind.